Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een deel van het personeel niet aan het werk om te protesteren tegen de hoge werkdruk en doorgeslagen flexibilisering. Het gaat om 25 mensen van de facilitaire dienst van een woonzorgcentrum van de Osira groep. De bewoners worden zoals normaal verzorgd en ook de kamers worden schoongehouden. Volgens Abfacabo FNV is het de eerste keer dat verpleeghuispersoneel staakt. Morgen is er ook een actie dan van thuiszorgpersoneel van Faveo in Rotterdam. Al komen er nog onaangekondigde acties. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn vervuild. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullenbaai. Volgens omwonenden stroomt er al een week olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA zouden pas hebben gereageerd toen een milieuorganisatie onder meer de NOS had ingelicht. Schoonmaakploegen van de raffinaderij zijn bezig de olie op te ruimen. De precieze omvang van de vervuiling is nog niet bekend. Het reizende theaterfestival De Parade heeft het beste jaar uit zijn geschiedenis achter de rug. Volgens de organisatie hebben zo'n 267.000 mensen het evenement bezocht. Vorig jaar waren dat er 240.000. Na Rotterdam, Den Haag en Utrecht werd het festival gisteravond met een gala afgesloten in Amsterdam. De Parade trok zoveel bezoekers mede dankzij het mooie weer. Het tv-programma Zomergasten komt aanstaande zaterdag met een extra uitzending met sociologe Jolande Withuis. Eerder deze maand werd de live-uitzending met haar afgebroken omdat ze een migraineaanval kreeg. De VPRO neemt nu een nieuw gesprek op dat twee uur duurt en begint waar de afgebroken uitzending eindigde.